Twee uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Justitie in Groot-Brittannië onderzoekt of de verdachten van de terreuraanslag in Londen een band hebben met Nigeria. Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Twee mannen reden gisteren bij een kazerne een voetganger aan, vermoedelijk een militair. Daarna doden ze het slachtoffer met een hakbijl en een mes. De twee verdachten zijn bij hun arrestatie neergeschoten en liggen in het ziekenhuis. Na de aanslag verzamelden zich nabij de plek van de moord zo'n honderd leden van de anti-migrantengroepering English Defence League die de oproerpolitie met flessen bekogelde. Elders in Groot-Brittannië arresteerde de politie twee mensen... in verband met pogingen om aanslagen te plegen op moskeeën. De situatie van kinderen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk... voldoet niet aan het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Het gaat om de leefomstandigheden van de kinderen op alle zes eilanden. Dat concludeert UNICEF na twee jaar onderzoek. Het is voor het eerst dat de leefsituatie van de 90.000 kinderen is onderzocht. De kindersterfte is weliswaar laag en kinderen volgen basisonderwijs... maar geweld binnen het gezin, gezonde voeding en een veilige woonplek zijn niet vanzelfsprekend. De conclusies gelden ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... sinds 2010 Nederlandse gemeenten. De politie doet onderzoek naar de inhoud van een koffer... in het dorpje Weteringbrug in Haarlemmermeer. Vissers zagen de koffer in het water drijven. De brandweer heeft hem maar uitgehaald. De inhoud wordt onderzocht door de politie en de forensische opsporingsdienst. Maar wat erin zit, wil de politie niet zeggen. De vindplaats is afgezet met zwarte schermen. Morgen gaat het onderzoek verder. Vleesverwerker Willy Selten noemt de terugroepactie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onzin. In het tv-programma Nieuwsuur zei hij ook dat er nooit iets is gebeurd dat de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht. De NVWA riep begin april 50 miljoen kilo vlees terug die door de groothandel in Os is verspreid... omdat de herkomst van het vlees onduidelijk zou zijn. Ook zou een deel van het rundvlees zijn vermengd met paardenvlees. Het weer in de loop van de nacht vanuit het westen uit opnieuw buien. Overdag ook af en toe zon, maar wel fris, 9 tot 12 graden.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 In the night. In the night. Want the same 22 juli, dan is het alweer drie jaar geleden dat ze overleed. Amy Winehouse, je hoorde hier met een trek afkomstig van de debuutalbum Frank. 2003 verscheen die LP en het nummer heette In My Bed. nacht allemaal, welkom. Dit is De Nacht Ging het Anders bij de Vara op Radio 1. Op Radio 1 het muziekprogramma dat deels in de teken staat van de actualiteit. Dat we zeggen de actualiteiten die betrekking hebben met de muziek. En verder hoor je muziek van Heinde en verre... En van alle genres en van alle tijden. Er zijn ook eigen opnamen te beluisteren. Dit uur onder andere een opname van de Australische band Cup Scouts. De Cup Scouts die waren... Eh, zeer onlangs nog te gast in het ochtendprogramma van Giel. En ook even aandacht voor het optreden van eh, Elvis Costello. Want de man was in Nederland en komt ook weer naar Nederland toe. Hier hoor je hem samen met eh, Rosanna Cash. denken, nou, die Elvis Costello, die heb ik nauwelijks gehoord. Nou, dadelijk word je maar uitgebreid eh, Elvis Costello. Maar hier dan met eh, Rosanna Cash. Hij zong mee met het refreintje, de tweede stem... in het nummer Heartaches by the Number. En dat is een van de liedjes die voorkomen op The List... De List, dat is de titel van een album van Rosanna Cash dat in 2009 verscheen. En dat is dan gebaseerd op een lijstje van 100 titels die vader Johnny aan zijn toenmalige dochter, 18 jaar oud, gaf... met de op de 100 belangrijkste countryliedjes. En die moest ze maar leren, want dat was belangrijk. Dat was eh, eh, een vorm van, uh, van kennis vergaren. Nou, die lijst met 100 liedjes die heeft ze dan gebruikt... voor het maken van die LP, The List.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 Just as your nieces and your daughters. I'm glad as a soul, I'm happy as a clam. But you don't know the kind of man I am. Little fish swimming in a jealous shoal. Now my net is overflowing, and suddenly I seem to be all seen and all known. I got something right here you might want to hear. I have no and a handle and ear. If your rent money is in arrears, we'll be striking up a symphony bandstand. Longer hair and looser tooth, there'll be pirouettes and startling hair. pal, and I'll be faithful, you know. Costello en die Imposters. Dat was de begeleidingsband en die hebben drie jaar geleden LP gemaakt. National Ransom, de titel van dat album. En daarvoor liet ik je luisteren naar eh, Voice in the Dark. En het gezelschap dat komt naar Nederland toe. 19 juli, dan zal er een optreden zijn van Elvis Costello en die Imposters in 013 in Tilburg. Daarvoor had je dan Johnny Cash. Die heeft eh, vier LP's gemaakt rondom de millenniumwisseling onder de titel American. En uit American 4 hoorde je dan eh, The Man Comes Around. Johnny Cash The Man in Black. Ik neem je nog even mee naar eh, afgelopen zaterdagavond. Misschien heb je vanaf 9 uur zitten te kijken. Nou, dat kon ik niet opbrengen als ik zag welke ellende er af en toe voorbij kwam...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 Hoe, allemaal? Ik zal nog even één keer herhalen. Basiku Koyate en de andere is Ngoni Ba. En die zongen dan dit uh, Yamako. En die komen op het Glastonbury Festival spelen. Dat was afgelopen avond ook al een festival dat even ter sprake kwam in de wereld draait door. met een heleboel eh, zangeressen. En een van de zangeressen die ging dan naar eh, het Glastonbury Festival. Vanwege de artiesten die erop traden. En het aarde van Glastonbury is dat... Uh, ja, daar een grote verscheidenheid aan repertoires. Je kan dan kijken naar R&B, maar ook naar pittige rock. Zoals de Rolling Stones die er dit jaar staan. En ook fijne wereldmuziek. En eh, die wereldmuziek die wordt dan onder andere dit jaar vertegenwoordigd... door eh, deze Basseko Koyate. Maar als je niet in Engeland kan zijn op dat Glastonbury Festival... dan zijn er nog herkansingen in Nederland. Want 6 juli dan treedt hij op met zijn band in eh, Borne, in Overijssel... op het Afrika Festival Hertme. En een week later, dan hebben we het alweer over 13 juli... dan uh, staat hij op het North Jazz Festival met zijn wereldse muziek. Deze ik de naam nog maar een keer. Basku Koyate en Jamako, de titel van het liedje. Goed, even naar afgelopen week. Toen ontving onze sympathieke Giel in zijn ochtendprogramma... een band uit Australië. Cup Scouts, de naam van de band. En die hebben op dit moment een hit met een eh, wel heel aardig mooi liedje. Told You So. Cause you don't know any better. Don't you know you gotta let her have her way? Do you say that to make yourself feel better? Break your words into letters in your own way. to say I told you so, but I told you so. to make yourself feel better. Breaking words into letters in your own way. I hate to say I told you so, but I told you so, but I told you so. And I hate to say I told you so. Cup Scouts, en dat is een term uit de padvinderij. Uh, Cup Scout staat voor het eh, Nederlandse welp. Zo'n jochie van uh, eh, 7 tot 11 jaar, zoiets tegenwoordig. Nee, meisjes zijn kabouters, geloof ik. <laughs> ik ben niet zo thuis in die padvinderijwereld. Maar in ieder geval, Cup Scout staat dan voor de, de welp maar het is ook de naam, van een band. En uit Brisbane, Australië komen ze. En afgelopen week waren ze te gast bij het ochtendprogramma van Giel... en zongen daar hun meest recente succes onder de titel Told You So. Zo dadelijk het allereerste cabaretfragment uit Spekers met Koppen en meer cabaret... en ook de columns, die hoor je tussen half vijf en vijf hier bij de Nacht Klinkt Anders. Maar dadelijk dus het allereerste cabaretfragment... met onder andere Dolph Jansen daarin. En dit is de Little River Band. Komen ook uit Australië, net als uh, eh, Cap Scouts. Dit is uit 1976, een van de successen. Help is on its way. Why you in so much hurry? Is it really worth the worry? Look around, then slow down. What's it like inside the bubble? Does your head ever give you trouble? It's no sin, trade it in. Alarmnummer 112 moet strakker. Er gaat veel te veel tijd verloren. Andere woorden, het alarmnummer functioneert niet goed. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en het agentschap Telecom. Deze week in een onderzoek aan tafel aangeschoven is Harry Derks. Harry Derks is woordvoerder van 112. Meneer Derks, fijn dat u er bent. Dank u wel. Eh, ik, ik, zag u net eh, uit, een, uit een ambulance stappen. Gaat het wel goed met u? Ja, ik ben gewoon met de auto van de zaak. Dus eh, vandaar. Oké. Uh, Inspectie Veiligheid neemt bepaald geen blad voor de mond deze week. 112 functioneert niet. Daar kan ik heel kort over zijn, meneer Jansen. 112 functioneert prima. We zijn in het algemeen tip-top bereikbaar. U wordt netjes te woord gestaan en heel belangrijk in de organisatie. We staan open voor verbeteringen. Noemt u eens wat punten die u heeft verbeterd de afgelopen tijd? Nou, niet zo heel lang geleden hebben we nog een technische verandering op 112 doorgevoerd... omdat daar nou, nogal wat klachten over kwamen. En wat heeft u veranderd? We hebben de voicemail eraf gehaald. Oké. Kay. Maar goed, dat is nu allemaal verleden tijd. Vanaf nu is er 24-7 iemand aanwezig. Dus je kan met een gerust hart bellen als je in paniek bent. Meneer Derks. Meneer Jansen. Ik zou u heel graag op uw woord willen geloven... maar omdat de conclusie van het onderzoek zo negatief was... wil ik graag even de proef op de som nemen. U wilt 112 even bellen, merk ik. Met u wel nemen. Ik vind het goed. Heb je het nummer? ja. Uh, laten we zeggen dat de in in brand staat. Nou, ik vind het prima. U krijgt toch geoliede de machine aan de lijn, hoor, meneer Jansen. Dan gaat u nog stijl van achterover slaan. Nou, ik ben benieuwd. Ah, hij gaat in ieder geval over, hoor ik al. 1-2 alarmcentrale met Nico. Nico, uh, eh, Dolph Jansen spreek je. Ja, meneer Jansen, heeft u een eh, klein ogenblikje? Oké. Okay. <laughs> meneer... meneer Derks. Ja, ik hoor het zelf ook. <clears throat> Meneer Derks, we staan in de wacht. Ja, het is, eh, het is weekend, hè? Druk, druk, druk. Vlak voor Pinkster ook nog. Het staat hier in brand, hè? Ja, nee, dan is wacht altijd een beetje kut. Dat ben ik met je eens. Maar, eh, maar goed, aan de andere kant... Wat is er eh, aan de andere kant? Het is een gratis nummer. Dus dat vergeten mensen wel eens. Dus... Zou ik ons nog een kopje koffie mogen... 112 Alarmcentrale met Nico. Bedankt voor het wachten. Kan ik u helpen of kijkt u gewoon nog even lekker rond? <laughs> Kijk ik gewoon nog even lekker rond? Prima. Nee! Ja, sorry. Hij heeft hiervoor een schoenenzaak gewerkt, eh, volgens mij. Er is, er is brand, hè? Ja, ja, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Hij komt zo weer aan de lijn. Hij komt zo weer aan de lijn. Komt allemaal goed. Ja, en dat waren The Beatles. Wat een heerlijke plaat blijft het toch. Iets heel anders nu van eigen bodem, een old-time classic. Als de rook om je hoofd is... Meneer <laughs> Wat is dit? Dit, dit is uh, de Grote, eh, <laughs> hallo, hallo, is er iemand? Er is brand, hallo, ik heb een brand. We hebben een beller, zeg het eens, waar belt u voor? De tent staat hier in de fik. Nou, ik ken hem niet, maar we gaan hem voor je opzoeken. Met een beetje geluk uh, draaien we vanmiddag nog. Van wie is hij? De Florin! De tent staat hier in de fik van de Florin. Nou, we gaan kijken wat we voor je kunnen doen, Dolf. In de tussentijd gaan we luisteren naar een gouden ouwe voetjes van de vloer. Het is niemand minder dan Buster Poindexter. Meneer Derks, ik ga ophangen. Ik vind het eh, behoorlijk zijn antwoorden, merk ik. Ja, snap ik, snap ik heel goed. Aan de andere kant, de tent staat hier in de fik van de Florin. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Ik wens u sterkte. Dank u wel. Dank u wel. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When, when I was younger, so much younger than today, I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Titels dus, uit 1965. Eh, de titeltrek van een speelfilm. Waarin zij de hoofdrol hadden John, Paul, George en Ringo. En ook de titel van het gelijknamige album Help dus. En daarvoor had je het cabaret met eh, onder andere Dolph Jansen. En dat werd ver afgegaan door de Australische band The Little River Band. Help is on its way. De Little River Band, trouwens die nog steeds bestaan. Die hebben afgelopen jaar nog een LP gemaakt met kerstliedjes. <laughs> Jawel, dat is het laatste wat ze gedaan hebben. Verder treden ze nog steeds op in eh, met name de Verenigde Staten. Daar zijn ze ook nog steeds eh, populair. Dus wie weet kom je ze nog wel eens een keer tegen op een, eh, soort uh, pingpop classic. <laughs> Je, je, weet maar nooit. The Little River Band dus. Katie Tunstall heeft een nieuwe single gemaakt. Feel It All. I'm going like a sea. It All, de nieuwe single van de Britse zangeres Katie Tunstel. En dit is afkomstig van een LP waarvan het aanstaande zaterdag precies 40 jaar geleden is dat hij uitkwam. Tubular Bells. Mike Oldfield. En 40 jaar geleden toen kwam ook de eerste LP van Virgin Records uit. Dat gaat eh, gevierd worden met onder andere een tentoonstelling. Er komt een boek, er komt een documentaire, er zijn eh, speciale concerten... en er komen ook speciale cd's uit in het kader van het feit dat het 40 jaar geleden is... dat eh, Virgin Records zijn eerste plaat uitbracht. Tot aan het nieuws, in ieder geval het laatste gedeelte van het eerste gedeelte. Hebt u het laatste gedeelte van het eerste gedeelte van Tubular Bells, Mike Oldfield.